Drie uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS van Defensie zegt dat vooral de bewaking van grenzen nu tekortschiet en dat IS daarvan profiteert. Turkije grenst in het zuidoosten aan Syrië en Irak, de landen waar IS een kalifaat heeft uitgeroepen. Volgens Carter kunnen strijders van de IS gemakkelijk goederen van Turkije naar hun gebied brengen. Ook jihadisten die zich bij IS willen aansluiten hebben te makkelijk, vindt de minister. Vorige maand kregen Amerikaanse F-16's toestemming om vanaf de Turkse vliegbasis in Cirlik gevechtsmissies tegen IS uit te voeren. Carter noemt die stap belangrijk, maar zegt ook dat dat niet genoeg is. Zo zouden de Turken zelf ook meer bombardementen op IS-stellingen moeten uitvoeren. Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar defensie en de zorg. Verpleeghuizen krijgen uiteindelijk jaarlijks 133 miljoen euro extra om de zorg te verbeteren. Verder krijgen vaders langer ouderschapsverlof van twee dagen nu naar vijf dagen in 2017. Defensie krijgt uiteindelijk jaarlijks 375 miljoen extra, de helft van de totale meevaller. Feyenoord-fans die worden verdacht van de rellen in Rome... moeten eind deze maand in Rotterdam voor de rechter komen. Half februari misdroeg de groep zich in het centrum van de Italiaanse hoofdstad voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. Daarbij raakte onder meer de Barcaccia fontein aan de voet van de beroemde Spaanse trappen beschadigd. De 44 Feyenoord-aanhangers worden vervolgd voor de vernielingen en voor het gooien van stenen naar de politie. Een man van 21 uit Zierikzee is ook aangeklaagd voor poging tot doodslag. Hij zou een mortierbom naar een agent hebben gegooid. Het weer vannacht bewolkt, overdag in het westen kans op een buitje.